7 uur. Jan van der Putten met het NOS. Meerdere keren werden beschoten door een man. Stadszender AT5 meldt dat de schutter uit een auto zou zijn gestapt... die vlak voor het café stopte. Direct nadat hij had geschoten stapte hij weer terug in de auto... en ging hij er met hoge snelheid vandoor. De Amsterdamse politie heeft de omgeving van het café afgezet... en is een onderzoek gestart naar de schietpartij. Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation Tiangong-1 is door de dampkring van de aarde gekomen. Het grootste gedeelte verbrandde meteen in de atmosfeer. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie zijn onderdelen van het ruimtestation in de Stille Zuidzee terechtgekomen. Het ruimtelab hing al sinds 2016 stuurloos in de ruimte. China heeft op 128 Amerikaanse producten importheffingen ingevoerd. Op de meeste producten geldt vanaf vandaag een extra heffing van 15 procent. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump om Chinees staal extra te belasten. Internationaal wordt gevreesd voor een handelsoorlog tussen de VS en China. Minister Blok van Buitenlandse Zaken begint vandaag met zijn bezoek aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Hij gaat daar voornamelijk praten over de zorgelijke situatie in Venezuela. Dat land verkeert in diepe crisis en daardoor vluchten veel mensen naar buiten buurlanden zoals de Caribische delen van het Koninkrijk. Blok gaat het daar ook nog hebben over de wederopbouw na de ramp met orkaan Irma. Donderdag sluiten de minister zijn reis af in Colombia, waar het vredesproces op de agenda staat. Tot besluit nog het weer. Van het zuidwesten uit regen. In het oosten en zuidoosten regent het vooral vanavond. Het wordt 8 tot 14 graden.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 just a friend now.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 van nou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 van Zandvoort, op 106.9 FM.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 From London to Ibiza, you gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, You don't be foolish. don't know what you're doing. don't know what you lost until she's gone. Doggy dog style.